nieuws van 5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Waarschijnlijk eind deze maand worden duizenden onderzoeksdocumenten over de moord op president Kennedy openbaar. Die ontsluiting was 25 jaar geleden al afgesproken, maar verwacht werd dat president Trump er zijn veto over zou uitspreken. Hoge ambtenaren waren bang dat de openbaarmaking te veel zou prijsgeven over de onderzoeksmethode van justitie destijds. Trump heeft dat advies in de wind geslagen. John F. Kennedy werd in november 1963 in Dallas vermoord door Lee Harvey Oswald. En die werd op zijn beurt twee dagen later doodgeschoten. In Frankrijk is een aanklacht wegens seksueel geweld ingediend tegen islamoloog Tirarik Ramadan. Schrijfster en activiste Henda Ayari zegt dat hij haar vijf jaar geleden heeft verkracht. In Nederland was Ramadan integratieadviseur van de gemeente Rotterdam... en gasthoogleraar op de Erasmus Universiteit. In 2009 werd hij ontslagen omdat hij programma's had gemaakt... voor een pro-Iraanse tv-zender in Londen. Een Amerikaanse rechter heeft een schadeclaim van 350 miljoen euro tegen een fabrikant van talkpoeder afgewezen. Nabestaanden van een vrouw zeiden dat zij eierstokkanker van het poeder had gekregen. Ze gebruikte het sinds de jaren 50. Volgens de nabestaanden wisten de fabrikant Johnson Johnson van de risico's, maar werd er nooit gewaarschuwd. Volgens het bedrijf is het product veilig. De rechter gaf de klagers in eerste instantie gelijk, maar in hoger beroep is dat teruggedraaid. Rode JC-icoon Nol Hendricks is overleden. Textielondernemer Hendricks was een belangrijke investeerder in de club. En in ruil daarvoor was hij bestuurslid technische zaken, scout en lid van de Raad van Commissarissen. Dankzij Hendricks kon Roda in de jaren 80 en 90 spelers kopen en uitgroeien tot subtopper. Nol Hendricks is 80 jaar geworden. Het weer, opklaringen en buien met veel wind, aan zee mogelijk zelfs stormachtig. Het is een graad of 16. Morgen bewolkt met periode met regen, opnieuw veel wind en dan wordt het 12 graden.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 Dentro da Let's start the party. bij ZFM en de Young man, you are too girly, girly. You just a flash with Johnny Whirly. Young man, you are too girly, girly. You just a flash with Johnny Whirly. Him have one up here, one down there. One in a Nova, one down a here. One she's a lawyer, one she's a doctor. One where they work with a little contractor. One down a east, one down a west. she me be whirly. Him have wanna go to school, one one fool, fool. Him have wanna every time he say she think a she rude. One she a nurse, she say a ah, she come first. The other night them going out, them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar.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 En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk tv-tekst hier in Zandvoort, HB Plus en noem het maar op. Ja, we zijn lekker blij u tot de klokjes van 7 eh, uur. En we gaan lekker verder met George Baker Selection en de Little Greenback. Baker Selection en eh, Little Little Bag En dat allemaal hier vanuit Zandvoort. En het zonnige Zandvoort. Ja, het zonnetje schijnt nog een beetje. Ja, af en toe valt er een buitje. Maar goed, het valt toch mee vandaag. Dus eh, ja, ze hebben erger, erger voorspeld. Ja. Oké, dat was hij dan. George, eh, George Baker Selection. En nu gaan we naar andere George. En George Michael is dat. En hij heeft het over I Want Your Sex. met Entertainment for You. Ik weet het zeker, mijn allergrootste liefde, mijn allergrootste liefde. De vrouw van onder een hemel vol met sterren, kuste jij me zacht. nog in de studio hier bij CFM. Mits van Essen en eh, mijn allergrootste liefde. En ja, ik ga, de ja, ik ga een plaatje draaien voor eh, ja, de vrouw van mijn collega natuurlijk, Albert-Jan Vos. En eh, maar Maris, ja, ik weet dat ze hem mooi vinden. Engelbert Humperdinck en How I Love You. You hold me in your eyes, in your own special way. I wonder how you know the things I never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused you pain. I'd turn them all around if I could start again. There's something I must say. I know it's overdue. The sweetest thing I've known or oh, ever called my own begins and ends with you. How I love you. How I love you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alight. I've reached so very high for everything that's mine, and at the top is you. I want you for all time, a dream forever new. How I love you how I love you. The softness of your lips, the color of your hair, the memory of your touch remains when you're not there. The echoes of your laughter when I'm feeling blue. The meaning of my life, it all begins with you. So come into my arms and lay down by my side. Moon is always there to keep our love alight. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's hearts, we read each other's minds. This feeling's always new. How I love you how I love you. Werd Humperdinck. En eh, wat een heerlijk nummer is dat toch. How I Love You. Ja, uit de oude doos, maar ja, blijft mooi. Oh, zo mooi. En eh, ja, natuurlijk eh, speciaal voor collega Albert-Jan Vos en uh, Maris natuurlijk.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 Sunny. En dat allemaal op je 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk ook eh, tv-tekst hier in Zandvoort, DAB Plus en van alles en nog wat. Het lekkerste station met de lekkerste muziek in eh, ja, Zandvoort en omstreken natuurlijk. En eh, natuurlijk ga ik ook ja, eventjes iemand in de uitzending halen. En dat is Ray, Ray, Ray, waar zit je nou? Ja, ik zit hier. <laughs> Oké. <laughs> ja, ja, eigenlijk, vorige week zouden we al in de uitzending hebben natuurlijk. Ja, maar toen zat ik net bij Smelne eh, rechtstreeks in de uitzending. Dus... Ja, eh, nou ja, het, liep allemaal een beetje uit ook hier. Dus eh, ja, ja nou ja, dat heb je wel eens. Hè. maar wat een heerlijk nummer, Sunny. Ik ken alleen de uitvoering van Bonnie M. Ik kende deze helemaal niet. Oké, nou, dus, dit is Bobby App. Ja, heerlijk. Met, met, uh, met dubbel B. Oh, Bobby <laughs> met dubbel B. <laughs> Ja, ja, ja. ja. Dat is wat anders, hè? Dat is weer eens wat anders. ja. hey, maar ja, jij hebt ook een lekkere plaat uitgebracht met, Oh La La La. Ja, oh la la, heerlijk hè? Ja, heerlijk. Ik heb de clip ook gezien. Oh, Geweldig. Eh, ja, ja. Je het wat? Ja, heerlijk. <laughs> ja, het blijft, blijft een, eh, een, feestelijk nummertje. Ja, hij is, hij is wel mooi geworden. ik ben wel eh, aardig tevreden erover. hey, maar hoe, ben je zo, ja, hoe, kom je erop, oh la la? Ja, oh la la, hoe kom je, hoe kom je erop? Ja, <laughs> is, dat uh, achtergebleven van de zomer of... Nou, weet je, het was eigenlijk, we hadden eh, in het voorjaar hadden we zonnestralen uitgebracht. Ja, dat klopt. Ja, toen was je hier. Eh, ja, toen zijn jullie geweest. En eh, ja, dan moet er een tweede single komen. En Zonnestralen was een cover van Keep On Smiling. Ja. En die, tekst had ik zelf gemaakt. En ja, toen de studio, Laurens van Wessel, die zei van nou, ik ga wel een beetje zoeken, ik ga wel een beetje poekelen. En op een gegeven moment kreeg ik een, uh, een demootje thuis via, via WeTransfer. En hij zei, luister even. En toen luisterde ik. En toen dacht ik van, hé, hey, dat lijkt wel de stem van Frans Bauer. Dus ik belde hem gelijk op. En toen zegt hij, eh, toen zei ik het zo. Eh. hij zegt, nou ja, Frans en ik hebben samen even een, een nummer voor je gemaakt. Luister even en kijk of je het wat vindt. Ja. Nou ja. En ik zeg, nou ja, ik, luister, ik had de demo gehoord. Ik denk, ah, wat een leuk nummer. Weet en eh, toen zeg ik nog tegen hem, ik zeg, wat gaat het kosten? <laughs> Quanta costa? <laughs> Quanta costa. maar eh, nou ja, dat was allemaal eh, geregeld geloof ik. Dus wat ik heb nooit wat gehoord. Dus en toen hebben we deze opgenomen. En ik moet zeggen, ja, je hoort, vind ik wel een beetje Frans bouwen erin. Want het is wel een beetje, ja, zijn soort muziek. Maar ik ben wel heel erg blij, want het is een vrolijk nummer geworden. Ja, ik, ik wou net zeggen, dat, ja, ik word er vrolijk van in ieder geval. Ja, ik ook. Dus, dus <laughs> eh, <laughs> ja. En ik moet zeggen, ja, als, ik, als ik hem live doe, weet je wel, mensen zingen hem ook direct mee. Want het is allemaal olala, olala, ah, dus het is heel makkelijk. Ja, het eh, ja, kind kan er was doen, hè? Juist, en ik ook. Ja. <laughs> hey, ja, maar, eh, ja, er zit er nog wat aan te komen. Iets, iets bijzonders, iets moois, iets leuks? Ja, nou ja, ik heb een aantal leuke kerstshows. Die kun je via mijn Facebook kun je dat bekijken. Dan kun je kaarten kopen, geloof ik. En ik heb nog een paar leuke shows staan. Ik heb nog een paar Passar Malam staan. En eh, we zijn bezig. Eh, we gaan volgende week donderdag gaan we beginnen met de derde single uitwerken. Daar hebben we ook al een demootje van. die komt in januari gaat die uitkomen. Oké. En, en dat wordt eh, ook weer een eigen nummertje. Maar de data zijn allemaal te vinden op jouw site of Facebook? Ja. Of? Ja, op eh, Facebook en op mijn, eh, mijn website www.resmet.nl en eh, ja, soms op Instagram zet ik ook wel eens wat. Dus ja. ja. als mensen iets willen weten... Heel af en toe zie ik eens voorbij komen inderdaad. Ja, daarom. Dan kun je, <laughs> kun je wel eens wat vinden. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Zo werkt het maar we, gaan gewoon, we gaan gewoon lekker door. En, en ik, eh, gisteren ben ik toevallig aan de telefoon geweest. En voor het voorjaar hebben we alweer drie leuke optredens in Spanje geregeld. En de Costa Blanca. Dus ook dat blijft gewoon doorgaan. Ja, want eh, volgens mij was je daar laatst toch. Eh, of, of fris ik mijn eigen nou? Nee, dat klopt. twee, weken, twee weken geleden. En volgende week zit ik daar weer. Want dan hebben we weer een optreden. Dus dan okay. ga ik weer daar naartoe even een paar dagen. Ja, ik zie wat foto's voorbij komen. En ja, in ieder geval met heerlijke hapjes. Ja, je moet jezelf wel een beetje verwennen natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, Nou ja, een vrouwtje erbij zag ik, dus dat ja, komt helemaal goed. Ja, mee tegenwoordig, hè. Dus, ja, ja, ja. Eh. ja, ja, naar Spanje, dat moet wel, hè. <laughs> ja, maar weet je, het is gewoon heerlijk, heerlijk toeven daar. Het is lekker weer en... Eh, dus ja, weet je, we maken er gewoon altijd een beetje een uitje van. Eén één of twee optredens en dan plakken we een paar dagen aan vast. Ja, nou gelijk heb je. Ja. Ja, ik bedoel, je bent er toch, dus... Daarom. <laughs> Zo is het. <laughs> Hey, wij zitten, nog een singeltje aan te komen wat, eh, wat op de plank gelegd, waar je mee bezig bent? Ja, we zijn, eh, we zijn bezig. Ik heb een demootje en eh, die gaan we, volgende week gaan we die uitwerken in de studio bij Louders van Wessel. En daar zal ik Frans waarschijnlijk ook zien. En dan gaan we even kijken van, die komt ook weer van Louders van Wessel en van Frans zijn hand. En die komt in januari uit. Dus ja, we zijn eigenlijk heel erg druk bezig. Oké, nou ja, dan, ja, tegen die tijd hoop ik je dan hier in de studio te zien. Ja, ja, nou, dat zou, dat zou. Weet je, het, is gewoon, het, het, gaat, het gaat gewoon lekker vlot allemaal. Ik, eh, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik zit ook op een dubbel cd van uh, eh, 50 eh, woonwagenhits of zo, weet ja, ik. Ja, klopt, ja. Heb ik voorbij zien komen. ja, en een aantal bladen waar je dan in komt. En uh, komt in november in de party, geloof ik. Dus ja, er komen allemaal leuke dingen aan. Ah, oké. Heel, heel feest, in ieder geval. Ja, inderdaad. Ja, ja Leuk gewoon, ja. Hey, ik, ik ga dan lekker draaien. Oh la la la. Ga je ook meezingen dan? Uh, nou ja. het <laughs> is niemand die me hoort. Dus nee, daarom. Het kan wel. <laughs> ja, <laughs> Kun je uitschelen. Ja, What is het. Gaan we doen. Hey, ik spreek je, Ray. En eh, ja, hopelijk eh, bij de volgende single weer hier in de, in de studio. Ja, dat zou ik leuk vinden. Dat vind ik altijd leuk in de studio, ja. Ah, oké. Komt goed. Is goed, Ray. Oké, heel fijn weekend verder, hè? Hey, jij ook. En groetjes aan de vrouw. Die doe ik. Oké. Okay. Yo. Hoi hoi. Hoi hoi. la Ray Smit. Je bent zo lekker. Je bent zo oh la la. Je bent zo sexy. Je bent zo oh la la. Jij bent zo prachtig, alle Je bent zo oh la la la. Jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk, je bent zo oh la la la. Oh la la la la la la la. Als ik je mooie heupen zie, lees ik alleen nog poëzie. Jij bent zo sexy en zo mooi, je bent voor elke man een vrouw. Jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk, je bent zo oh la la la. Oh la la la la la la. alle machten, je bent zo oh la la la. Oh la la la, jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk, je bent zo oh la la la. Oh la la la la la la la. Jij bent zo lekker om te zien, je krijgt van mij een dikke tien. Ik wil echt veel meer dan een zoen, ik wil echt alles voor je doen. zo heerlijk, zo begeerlijk. jij bent zo oh la la la. Oh la la la la la la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la la la la. Jij bent zo lekker om te zien. Je krijgt van mij een dikke tien veel meer dan een zoen. Ik wil echt alles voor je doen. Jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk. Je bent zo oh la la la. Oh la la la la la la la. Je bent zo lekker. Je bent zo oh la la. Je bent zo sexy. Je bent zo oh la la. Jij bent zo prachtig het, je bent zo oh la la la. Oh la la la, jij bent zo heerlijk, zo begeerlijk, je bent zo oh la la la. Oh la la la la la la la. Als ik je rode lippen zie, dan weet ik het even niet. En als je even zo begeerlijk, je bent zo oh la la la. Oh la la la la la la Oh la la la la la la Ja, lekker ondeugende plaat van uh, Ray Smit. oh la la la. Ja, heerlijke plaat. Leuk, leuk, ja. We gaan verder met King Afrika en hebben het over Hola Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene a su variatie met Entertainment for You. Yeah, yeah, yeah. It's B2K, y'all. Fast, sir. Welcome, ladies uh -huh. gentlemen. Yes, to the You Got Served sound. Family. Yeah, we're about to do this. You know how we get down. Oh, yeah. You know that. Come on, Maria. Like war, you know, girl, you're the star of my show. In this club, popping bubble. The way you shaking is serving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight? Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little. dance hands on me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing, bada This one, I seen, I seen. could believe the ass in them jeans. To myself, had to think, hit me room for me up in them jeans. Get a star, you are you up like a chocolate bar. What's your name? What's your sign? Damn, you got me repeating things. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh-huh. It's boom, bada bing, bada boom. She shake it like you care for me. You know I like it when you do that little mm. dance for me. Come on, mommy, I'm just trying to get you in my room. Uh-huh. bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you out of room. Ja, en toen ging er even wat fout. Ja, de computer die werkte niet meer. Maar we gaan verder. entertainment for you. En natuurlijk hebben we weer iemand in de uitzending. En dat is Karel Mathieu. Karel, hallo, goeden... Ja, middag nog, hè? Ja, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, we bellen eventjes eh, vanwege jouw single. Hey, jij, ja, jij. Ja, nou ja, mijn allereerste single natuurlijk. Hey, jij, jij. Ja, we ja. opgenomen bij eh, Manfred Jongenelens. Ja. Eh, we zijn met hem in contact gekomen dankzij Sean West. Dus daar zijn we allemaal heel dankbaar voor natuurlijk. Ja. En ja, hij is uitgebracht bij Rood en Blauw. Dus ik zou zeggen, het is wel een lekker begin. Ja, rood, rood hit blauw, hè? Ja, rood <laughs> ja nee, sommige mensen die maken rood-wit-blauw van, maar ik, ik, ja, snap hem, maar... <laughs> Die fout maakte ik ook wel eens in het begin, hoor. Ja, ja, ja. Hey, ehm, maar eh, ja, het is de eerste single. Ehm, eh, ben, je, ben je al langer bezig? Eh? Sorry? Ben je al langer bezig met zingen? Eh, nou ja, ik eh, zing graag al vanaf klein af aan, weet je. Ja. Maar eh, ik heb op 13 jaar leeftijd met de Voice meegedaan. Toen ben ik een beetje in de spotlight gekomen, zeg maar. En sindsdien ben ik hier en daar geboekt. En vanaf daar zijn we een beetje op en bouw gegaan. Oké. En we zijn nu nog steeds bezig, dus dat is heerlijk natuurlijk. Ja, en nou, nou eindelijk je eerste single. Ja, precies. Ja, we gaan hier gewoon keihard door. We zijn alweer met de tweede single bezig. Dus, Ja, dat, uh, dat wou ik je net vragen. Ik denk, ja, leg er eigenlijk nog wat op de plank. ja. Ja, er ligt wel zeker wat op de plank. We hebben toevallig nog een tweede cd-presentatie. Ja. En we hebben besloten om het even wat groter aan te pakken dan de vorige. We hebben de opera afgehuurd in Den Haag. Een hele grote zaal. Oké. En ehm, er komen allemaal hele grote artiesten op. als Messa komt, John West eh, komt ook, Tony van Boksel, Willem Bart. Ja, eh, allemaal bekenden natuurlijk, ja. Ja, dus dat wordt ook een heel groot feest. We hebben al ehm, volgens mij 18 VIP-tafels uitgekocht, als ik het moet zeggen. Dus dat wordt ook echt een groot feest. Ah, oké. Hey, ehm, maar Karel, ben jij te vinden eh, op Facebook? Eh, heb je eigen site? Eh, nou ja, ik ben te vinden op Instagram en Facebook. Gewoon als je Karel maar zoekt, dan vind je me natuurlijk. Ja. En qua, voor boekingen ben ik, ben ik ook te vinden op de website van Rood Blauw. Oké. Dus we kunnen via, gewoon via Rood Blauw ook de boekingen voor jou doen. Ja, ik ben niet zo heel moeilijk als je me gewoon, als je via Facebook doet, dan, dan kan het ook, weet je. Ja. Ja, dan moeten ze even een persoonlijk berichtje sturen. Ja, precies. Ah, oké. Hey, eh, ja, wat, wat, wat, zijn je toekomstplannen? Eh, is het iets eh, dat je zegt van nou ja, dat blijf ik naast, naast mijn huidige werk doen? Of ja, wil je daarvan ja, je boterham mee verdienen, om maar zo te zeggen? Ja, ik wil je natuurlijk wel een boterham mee verdienen. is het leukste wat er is, weet je. Ja. En ja, we zijn voorlopig aan de weg aan timmeren. En daar gaan we mee door zolang het kan. Dus ik hoop dat we dat nog een hele tijd kunnen blijven doen. Ja, en ik zeg altijd over een paar jaar eh, gaan we gewoon Ziggo Dome, gaan we Tino achterna. Ja, nou ja, wie zal het zeggen, toch? Ja, ik bedoel, eh, je, je, moet, uh, je moet vooruitzicht hebben. Tuurlijk, gewoon dromen, zeg ik altijd. Ja, ja, nou ja, dromen kunnen altijd ja, waar worden, zeg ik altijd. toch? Ach ja, ja zeker. <laughs> hey, Karel, ik ga hem lekker draaien. hard. en ja, ik zou zeggen, ja, volgende, volgende single misschien hier in de studio. Ja, tuurlijk, graag He? zelf. Ah, oké. Dat, eh, dat houden we in ieder geval eh, eventjes eh, in de gaten. Nee, helemaal mooi. Enig, enig idee wat, wat, wat een beetje de data is wanneer jouw volgende single een beetje uitgekomen? nou, dat is op het moment moeilijk te zeggen. We wilden hem dus op de 12e van november gaan, wilden hem uitbrengen. Ja. Maar ehm, deze single waar we nu mee rondgaan, dat is op het moment zo'n succes dat we bang zijn dat we het afkappen. Dus we besluiten waarschijnlijk om hem iets later uit te brengen, maar het zal nog wel dit jaar zijn. Denk ik. Ah, oké enigszins nog een eh, kerstsingle of eh, daar doe je nog niet aan mee? Eh, nou, ik denk dat ik de kerstsingle voor volgend jaar bewaar. Doen we. Houden we allemaal in de gaten. Tuurlijk. Hey, <laughs> we gaan het draaien. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor je tijd. En ja, natuurlijk... zijn. sorry? Leuk dat je erbij mag zijn. Ja, nee, graag gedaan. Ik bedoel, hè, we zijn er om elkaar te helpen, toch? Tuurlijk. Oké. Okay. Hey, wens ik jou en ja, alles wat daar nog naast je staat... Een goed weekend. Hey, hetzelfde. En eh, we spreken elkaar gauw weer. Gaan we doen. Oké. Okay. Hey, groetjes. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Karel Mathieu en hey jij, ja jij. ik zie wel wat je wil Ik kan zomaar bezwijken, mijn hele lichaam trilt Alsof ik je al kende, zo voel ik me bij jou Toch zocht ik zoveel jaren, mijn god, waar was je nou? Hey, jij, ja jij, kom zeg me waar was jij toch al die tijd? Hey, jij, ja jij, ik vind je al zo'n heen in mijn bloed En raak soms buitenzinnen door wat je met me doet Soms kan ik niet geloven dat jij hier bij me bent Mijn dromen uit laat komen en jij me zo De hits van Zandvoort en omstreken. En die komen allemaal hier vandaan. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en dat allemaal op de 106.9, 104.5 op de kabel en de kabelgrond hier in Zandvoort. Ja, dat was hij dan. Hey, jij, ja, jij. En dat allemaal van Karel Mathieu. En ja, wat gaan we doen? We gaan nog eventjes eh, voor het nieuws eh, van 6 uur... Ja, gaan we nog eventjes een lekkere plaat draaien uit de oude doos. En dat is de formatie Babe. En please me, please do. drinks the bar, watching all the dancing on the floor. And it's every time the same every weekend. Now I know your little secret, that's for sure. While you're watching all the girls dancing by, I know, boy of my dreams, you're too shy. I am, come and take a chance Stop watching all the girls dancing by Look at me, or are you still too shy? feestelijke plaat wel. Uit de oude doos en Beep was dit, de formatie Beep. En eh, ja, dat, die drie dames, je kent ze wel, uit de jaren 70. En Please Me, Please Do. En, eh, hey Fred, ja. daar nog eens een plaatje. Ja, daar gaan we zeker nog eentje doen. Voor zes uur, ik zou zeggen tot zo. JJ Bouw en kom schatje. En blijf lekker luisteren. Kom schatje, kom schatje, kom bij mij. Nu gaat het gebeuren, dit wordt mijn dag Met een brede lach, kijk jij me aan En ik vroeg aan jou, waar kom jij vandaan? Want zo'n meid, nog nooit gezien Jij gaat van mij, wat je verdient Zo'n meid, nog nooit gezien Kom schatje, kom Schatje, kom, schatje, kom bij mij.